De mijn was niet meer in gebruik, maar mijnwerkers gingen op eigen houtje op zoek naar goud. Het land is een van de grootste goudproducenten van Afrika. Dat wordt er vaak wel illegaal en op een onveilige manier gewonnen. De woning van een persfotograaf van AT5 is zwaar beschadigd door twee ontploffingen. Afgelopen nacht was het raak en is er twee keer vuurwerk door de briefbus naar binnen gegooid. De journalist kon veilig via een raam zijn huis verlaten. De politie doet onderzoek, maar kan nog niet zeggen of het een gerichte actie is. Martijn Kleermaker staat op het WK darts in de achtste finales. Na een 3-0 voorsprong won hij uiteindelijk nog maar net met 4-3. Het was dus spannend, zei Kleermaker tegen RTL. Ja, ik mag nog geen woorden gebruiken. Ik zal me proberen in te houden, maar... Ja, leren. wat was dit een wedstrijd? <laughs> Ja. Voor Michael van Gerwen en Vincent van der Voort zit het toernooi erop. Zij zijn uitgeschakeld omdat ze besmet zijn met corona. Schaatsenmaker Viking in Almere heeft nu nog volop schaatsen in het magazijn liggen. Maar toch waarschuwt het bedrijf voor een tekort aan schaatsen. Want ze kunnen nog amper aan het staal komen om ze te maken. Daar zit nu een levertijd op van anderhalf jaar, zegt directeur tegen Omroep Flevoland. We houden echt rekening mee met langere levertijden, omdat dat wel aardig kan fluctueren. Maar dat betekent wel dat we aan het einde van dit seizoen voor schaatstaal bijvoorbeeld wel krap komen te zitten. En als er nu een winter komt, ja, dan weet ik het niet helemaal precies ja, dan zou hun voorraad zomaar snel verdwenen kunnen zijn. De directeur denkt dat dat best kan gebeuren. Als je kijkt naar de kou die al heel lang in Scandinavië zit en dan nu iets meer naar het oosten, het heeft wel er alle schijn van dat er toch nog wel wat kou ons kant op komt.